Marielle Hageman met het NOS-journaal. Systeem Ideal zijn voorbij. Aan het begin van de avond waren ook de problemen van ING met Ideal opgelost. Vanmiddag hadden alle banken te kampen met problemen met het betalingssysteem. Nadat die weer op gang was gekomen konden klanten van ING Ideal opnieuw niet gebruiken. De bank had vanmiddag nog meer problemen. Klanten konden niet inloggen bij het internetbankieren. De problemen waren lang niet zo ernstig als woensdag toen betalingen bij ING dubbel werden afgeboekt of bijgeboekt. ING wil geen verklaring geven over de problemen van vandaag. De gijzeling van een kinderdagverblijf in Keulen is voorbij. Rond 7 uur viel een arrestatieteam het gebouw binnen. De man is daarbij gewond geraakt. De gijzelnemer drong vanmorgen met een mes het kinderdagverblijf binnen. Hij hield sindsdien de directeur in zijn mat. Die raakte bij de gijzeling gewond. De gijzelnemer eiste 1,2 miljoen euro en een vluchtauto. Er waren 17 kinderen in het gebouw. Een aantal leidsters kon met de kinderen vluchten. In Utrecht heeft de politie rond 7 uur twee zwaargewonde mannen aangetroffen aan de Thomas A. Er is een traumaheli ingezet. Een deel van de wijk Marjella Park is afgezet met linten om mensen op afstand te houden van de plek. De politie kan nog niets zeggen over wat er is gebeurd. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft zorgcentra de Betuwe onder verscherpt toezicht geplaatst. Volgens de IGZ is de persoonlijke hygiëne van medewerkers en cliënten onder de maat bij de verschillende vestigingen. Bovendien wordt er onzorgvuldig omgegaan met de opslag van medicijnen en steriele hulpmiddelen zoals naalden. Bij een nieuwe controle vorige maand is gebleken dat er niets is verbeterd. Zorgcentra de Betuwe is erg geschrokken van het besluit om de instelling onder verscherpt toezicht te stellen. Het weer. Het blijft droog. Komende nacht ligt de temperatuur rond het vriespunt. Morgen neemt de wind af en er komt meer zon.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 Wheel my bike off the train, up the North Trade Road, and look for you in Marley Lane. In every building, every street sign. Oh, I who you really are. You can get a big house and a faster car.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 106.9 ZFM ZFM I had a dream last night You were there You held my hand so tight I thought I'd just die Do you remember When we used to have so much fun I used to cry sometimes those days are gone night.